Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De ouders van Michael Brown, de zwarte tiener die vorig jaar werd doodgeschoten in Ferguson, stappen naar de rechter. Ze beginnen een civiele procedure tegen de agent die hun zoon doodschoot. Gisteren bepaalde de Amerikaanse justitie dat de agent niet wordt vervolgd omdat hij schoot uit zelfverdediging. De ouders van Brown zeggen dat ze een nieuw bewijs hebben dat een duidelijker beeld schept van wat er die dag is gebeurd. De dood van de ongewapende Brown leidde vorig jaar tot rellen in Ferguson. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. Premier Rutte noemt het beleid van zijn kabinet spectaculair succesvol. In het RTL-verkiezingsdebat zei Rutte de afgelopen avond dat de groeicijfers toenemen, dat het tekort daalt en dat Nederland nu in de kopgroep van Europa zit. Wel wees hierop dat hij de steun van de Eerste Kamer nog altijd hard nodig heeft. De premier nodigde de oppositiepartijen CDA en SP uit om na de verkiezingen meer te gaan samenwerken. Maar CDA-leider Buma liet direct weten dat zijn partij ook na 18 maart geen deal zal sluiten met het kabinet. De militaire leider van het terroristische Al-Nusra-front is in Syrië om het leven gekomen bij een luchtaanval. De terreurbeweging meldt dat zelf op sociale media. Ook drie commandanten van de beweging kwamen om het leven. Het is niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Persbureau Reuters zegt dat het de internationale coalitie was onder leiding van de VS, maar die ontkent. Het Syrische staatspersbureau zegt dat het een operatie van het leger was. Directeur Slachter van Omroep Max begint een eigen verzorgingstehuis. Ook hij wil bewijzen dat het met het beschikbare geld ook mogelijk is goede verpleeghuiszorg te bieden, zei hij in het televisieprogramma Pauw. Volgens Slachter is de kwaliteit van veel verzorgingshuizen onder de maat. Waar het tehuis van Slachter komt te staan is nog niet bekend. Het moet eind volgend jaar opengaan. Dan nog het weer, dus bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 2.